Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Een van de straten is al schoongeveegd. Dat verliep rustig. Honderden Turkse Nederlanders hadden zich verzameld bij het consulaat... in afwachting van de komst van de Turkse minister van Familiezaken. Die is vanmiddag met een konvooi vanuit Duitsland naar Rotterdam gereden... om een campagne toespraak te houden voor een Turks referendum... over meer macht voor president Erdogan. Bij aankomst heeft de politie het konvooi tegengehouden. Vanuit Turkije zijn intussen diplomatieke sancties opgelegd de Nederlandse ambassade in Ankara en het consulaat in Istanbul zijn gesloten. De Nederlandse ambassadeur is voorlopig niet meer welkom in Turkije. Vanmiddag zei president Erdogan al dat het Nederlandse besluit om de Turkse minister van Buitenlandse Zaken te weigeren niet zonder consequenties zou blijven. Ook die wilde naar Rotterdam komen om campagne te voeren voor het Turkse referendum. Britse ministers mogen van hun conservatieve partij de komende week niet naar het buitenland. Volgens de Britse media hebben zeker twee ministers reizen moeten annuleren. Dat ze in het Verenigd Koninkrijk moeten blijven kan betekenen dat premier May wil beginnen met de onderhandelingen over de brexit, het Britse vertrek uit de Europese Unie. De ministers zijn nodig voor een stemming over de wet die dat regelt. Een benzinepomphouder heeft bekend dat hij een dakloze man in Italië levend heeft verbrand. Dat gebeurde vannacht in Palermo. De pomphouder was jaloers omdat het slachtoffer zijn vrouw complimenten had gemaakt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dakloze man met benzine wordt overgoten en daarna in brand wordt gestoken. De dader ging er daarna vandoor. De politie heeft hem vanavond alsnog aangehouden. Het weer wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af vannacht.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 And this is my house. turns under. money. Yeah. Then later, that's a boy. I, I, I, I, think I started about nine years old. When I was 13, I was doing pretty good with it. Right? Yeah, I've been in Chicago for quite a few years, but I was born in Mississippi. I'll reach oh, out joined the states, I'll sing that. I wonder we got together. We're together. you, DJ. And this is me now? If you get to hear me now. house is your house, and your house is mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine.